Volgens de aanklager heeft de militair de Verenigde Staten verraden... door geheime informatie aan klokkenleidersite Wikileaks door te spelen. Daarom verdient de 25-jarige Manning het... om een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten, zei de aanklager. Manning werd vorige maand schuldig bevonden aan bijna alle aanklachten. Zijn advocaat pleit voor maximaal 25 jaar cel. Waarschijnlijk is deze week de uitspraak. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met het blussen en nablussen van een brand in Leiderdorp. Sinds gisteravond staat daar een afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval in brand. Het vuur is moeilijk te bestrijden doordat het in een stalen loods woedt. Het bedrijf staat op een industrieterrein ver weg van woonwijken. Een klein aantal huizen in de buurt moet ramen en deuren gesloten houden vanwege rook en stankoverlast. Het leger van Nigeria zegt dat de leider van terreurbeweging Boko Haram mogelijk is omgekomen. Abu Bakar Shekau zou zijn bezweken aan verwondingen die hij eind juni opliep... toen het leger een basis van Boko Haram aanviel. Het leger zegt dat het betrouwbare informatie heeft dat hij gewond naar Cameroen is gebracht... en daar een paar weken geleden is overleden. Bij aanslagen van de radicaal-islamitische beweging zijn de afgelopen jaren duizenden mensen in Nigeria omgekomen. In Amsterdam-West zijn elf mensen naar het ziekenhuis gestuurd... nadat in een appartementencomplex een verhoogde concentratie koolmonoxide was gemeten. Volgens de brandweer zijn de bewoners ter controle naar het ziekenhuis gegaan. Ze wonen in een gebouw in de wijk Slotervaart. In meerdere woningen daar is een te hoge concentratie koolmonoxide gemeten. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. Het weer vannacht ongeveer 10 graden en lokaal kan er een mistbank ontstaan.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 Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, iets Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. De pijn, de pijn, de nachtzuster, nachtzuster. Everybody get up.